Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je van plan was om naar een vuurwerkshow te gaan vanavond... check dan even of hij wel doorgaat of misschien is aangepast. Het gaat stormen, dus veel organisatoren hebben de boel om moeten gooien. Shows worden gecanceld, zijn kleiner of eerder. Dat is onder meer gebeurd in Tilburg en Den Haag. En Eindhoven hakt de knoop later door. In een paar landen is het al 2025. Een uurtje geleden begon de beroemde vuurwerkshow in de haven van Sydney in Australië. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Eilandstaatje Kiribati was als eerste aan de beurt en ook Nieuw-Zeeland is al begonnen aan het nieuwe jaar. Over een uur is Japan aan de beurt. De politie in Rotterdam is op zoek naar de schutter of schutters van twee dodelijke schietpartijen. In een week tijd werden twee mannen doodgeschoten op afgelegen plekken in Rotterdam-Zuid. De politie weet niet waarom. Er is iemand opgepakt, een man van 20 uit Amsterdam, maar hij is waarschijnlijk niet de dader. In België gelden vanaf vandaag nieuwe regels voor rokers. Die mogen geen peuk meer opsteken of vee pakken op openbare plekken. Zoals bij dierentuinen, kinderboerderijen, pretparken, speeltuinen en sportterreinen. Wie zich niet aan het rookverbod houdt, riskeert een boete tussen de 208 en 8000 euro. Een hoop jongeren die op een fatbike rijden hebben last van fatbike-shaming. Vervelend gedrag van andere mensen. Ze vertellen aan NOS Stories hoe ze soms vies worden aangekeken, worden uitgescholden en soms gaat het nog verder. Ik was gewoon normaal een keertje in de stad aan het rijden en ik werd geappt. Dus ik ging rustig aan de kant. Ik pakte mijn telefoon erbij en er kwam een man. En die zei opeens, ja je bent lui, ga van dat ding af. En uiteindelijk kijk ik, en dan gaat hij opeens heel snel richting mij toe rennen. Mensen spreken je aan zonder reden dat je gewoon rijdt. Ja, ik word ook heel vaak uitgescholden. Vooral de oude mensen. Die krijgen kris middelvinger of ik ben een aso of een kutkind. Dat dit allemaal gebeurt komt volgens jongeren doordat fatbikes vaak negatief in het nieuws komen. De dingen worden opgevoerd en er wordt soms gevaarlijk mee gereden. Krijg je het weer nog. Grijs met op sommige plekken een spat motregen. Vanavond en vannacht gaat het flink waaien en in het noorden valt dan opnieuw regen. Op andere plekken blijft het droog rond de jaarwisseling bij een graad of 7.